Dit is Ewout Jong met het NOS-journaal. De captain van motoclub No Surrender is opgepakt in Frankfurt. De man was sinds januari voortvluchtig... en werd toen veroordeeld tot 3,5 jaar cel... voor deelname aan een criminele organisatie. Hij had zich na dat vonnis moeten melden, maar kwam niet opdagen. De politie in Duitsland kwam de man op het spoor... door samenwerking met de Nederlandse politie. Waarschijnlijk wordt hij binnenkort overgebracht naar Nederland. Iran is kwaad dat Nederland twee medewerkers van de Iraanse ambassade het land heeft uitgezet. Ze werden begin juni al uitgewezen, het is niet bekend waarom. De Iraanse regering heeft de uitzetting veroordeeld en in Teheran is de Nederlandse ambassadeur ontboden. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de uitzetting onvriendelijk en niet constructief en zegt dat Iran het recht heeft om vergeldingsmaatregelen te nemen. Noord-Korea wil zijn kernwapens alleen opgeven als de Verenigde Staten dat ook doen. Dat schrijft het communistische land in een verklaring. De gesprekken die de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo in Pyongyang voerde met vertegenwoordigers van het regime lijken daarmee uit te lopen op een fiasco. Pompeo was in Noord-Korea om verder te praten over de afspraken die president Trump eerder in Singapore maakte met het regime. Toen beloofde Noord-Korea te stoppen met de ontwikkeling van kernwapens... en testlocaties voor nucleaire wapens te ontmantelen. Engeland is door naar de halve finales van het WK voetbal. Engeland versloeg Zweden met 2-0. Het is voor het eerst sinds 1990 dat Engeland bij de laatste vier van het WK zit. Vanavond wordt duidelijk wie de tegenstander wordt van Engeland. Dan is de laatste kwartfinale tussen Rusland en Kroatië. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder, minima rond 13 graden. Morgen opnieuw volop zon met 20 tot 23 graden aan de kust...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 Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Homo for clowns and all the balls. Well, I ain't be going psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Don't act like you my friend when I'm rolling through my hands. Oh, you stuck in is on. I tell that four, five, to fifth. Ayy, hundred bins inside my short to jean, all the shit. Ayy, try to stuff it all in, but it don't even fit. Ayy, know that I've been with the shits ever since the jit. Ayy, I made my first million, I'm like, shit, this is it. Ayy, 34 walk oh, through, man, we had every slit. Ayy, had so many bottles, gave ugly girl a sip. Out the window of the Benz, oh, we get in the rent. And I'm like, whoa. so you know a psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on. You, my roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Momo for clowns and all the balls. Oh, I be going psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on. You, my roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Don't act like you my friend when I'm rolling through my hands. Oh, they be going psycho. My rollie going crazy. Hitting little mama, she wanna have my babies. 50 on the banky, chain so stanky. You should see the whip, promise I could take your bitch. All riding in the old school Chevy, it's a drop top. Bullin' with a thought thought, she gon' give me top top. Just one switch, I can make the eyes drop. Hey! Uh, take you to the smoke shop, we gon' get high. Uh, we gon' hit Rodeo, Dollar Valentino we gon' hit Pico. Take you where I'm from. Take you to the slums. This ain't happen overnight. No, these diamonds real bright. Santa G, still in my pants though. All VVS's, put you in a necklace. Girl, you look beautiful tonight. Stars on the roof, they matching with the jewelry. Damn, my hippie going psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Momo for clowns and all the balls. Oh, my hippie going psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Don't act like you my friend En dan denk je maar één ding. Dat is het 7 over 7. Ja, maar wat denk je dan nou eigenlijk allemaal aan? Hier vooral aan. Please fasten your De zaterdagavond zin. Be prepared to go on ride. de Euro Breakdown. Tuurlijk denk je aan de Euro Breakdown. Wat ben je anders? Wat ben je anders op zaterdag? Ja, alleen maar bij de Eurodaytime. Kijk, heel goed. goed Tenzij dat je moet werken. Dat was de laatste tijd eh, het geval natuurlijk. Ja, het is niet anders af nee, toe. Het is niet zo anders. Is het wel. Ja, je hoorde net natuurlijk hoorde je Fred. Uh, Fred eh, die heeft de Entertainment View vandaag gepresenteerd weer natuurlijk. En die gaat lekker drie weken genieten van vakantie. Dus Fred gaat er lekker van genieten. Jongen, we gaan je over drie weken gaan weer zien. Doet hij goed. Ah wij gaan straks gelijk weer van start. Quinten die is er niet, die staat op We Are Elective. We gaan even kijken of we hem nog kunnen bereiken vandaag. Er is ook weer een evenement in het dorp, dus het zal weer dikke bak worden vandaag. Lekker druk. Ik heb Patrick ik er ook weer bij. Gezellig, hè? We gaan straks maar weer ook eens even het weekend even bespreken. En even de week wat we allemaal tot nu toe gedaan hebben. Ja, ja, ja. En ja. Nou. de rest, eh, de rest door komen we allemaal later nog wel op terug. Sowieso. We hebben een, eh, weer een gevuld programma natuurlijk voor jullie klaarstaan. We gaan natuurlijk eh, om half acht gaan we natuurlijk met de Euro Breakdown van start. Wie is waar gebleven in de Euro Breakdown lijst? Wie staat daar op nummer 40? Wie staat op nummer 1? En wat zit daar voor leuks allemaal tussenin? We gaan het allemaal ontdekken. We hebben natuurlijk ook nog de tips hebben, maar die gaan we in de tweede uur gaan we bijpakken En ik zeg eh, heel eerlijk, eh, ja, hè, het wordt weer zo gezellig jongens. Ik heb er nu al zin in. En soms moet je daar iets van zeggen. En soms moet je daarvoor bidden. Kendrick Lamar gaat dat zeker doen, samen met The Weeknd. Pray for me. fight you, I fight myself. I fight God, just tell me how many burdens left. I fight pain and hurricanes, today I wept. I'm trying to fight back tears, flood on my doorsteps. Life and living hell, puddles of blood in the street, shooters on top of the building, government aid ain't relief. Earthquake, the body drop, the ground breaks. The poor run with smoke lungs and scarface. Who need a hero? Hero. You need a hero. Look in the mirror, there go your hero. Who on the front lines at ground zero? Hero. My heart don't skip a beat, even when hard times bumps the needle. Mass destruction and mass corruption. The souls of suffering men. Clutching on deaf ears again. Rapture's coming. It's all prophecy, and if I gotta be sacrificed for the greater good, then that's what it gotta you be. Pray for me. Me, Kendrick Lamar, The Weeknd. Ja. Een groot feest. Leuk, hè? Heerlijk, afkomstig van de film van Black Panther natuurlijk. <sighs> En waar zijn we op Zaterdagavond tussen 7 en 9 de grootste hits van Europa. De Euro Breakdown. Tuurlijk zijn we er. Juist. Het is weer gewoon feest. Lekker gezellig weer. Hij mixt. ja. aan elkaar hoor. Hij deed de MC Mike Boulet. wat een <laughs> skills. Och, heerlijk. Hey, jongens, het is, eh, het is een, eh, een, drukke week geweest. Eh, ik denk voor mij, en ik weet niet hoe, hoe, jij erbij hebt gezeten. Maar jij hebt natuurlijk vorig weekend ook bij, bij gebeund. Dus echt rust is niet geweest. nee, rust ken ik. Komende tijden heb ik dat niet gekend eigenlijk. Ah, dat is leuk, leuk voor Tim. Het woordje rust heeft dan rust, rust iets aan de kust of zo. ik weet niet. <laughs> ik zie een rookwolk boven zijn huis nu. Ja, ik zie inderdaad ergens vanuit de Nieuwstraat <laughs> zie ik in één keer een Vicky opkomen. Ja. Dus ja, maar jij, hoe, is, hoe jouw week eigenlijk tot nu toe geweest? Eh, Hoe spannend was het allemaal? Hoe enerverend vond je het? Werk, werk, werk, werk, werk. Oké. En eh, eh, gisteren was ik lam. Oh, oké. En vanavond is mijn broer jarig. En dan word ik waarschijnlijk ook weer lam. Oh. Ja. En morgen heb ik dan een, een onkelwedstrijd. Om uh, 10 uur s ochtends uh, begint die. En dan om 9 uur moeten we verzamelen. Dus dat wordt nog leuk. Wauw. <laughs> ja. Oké. Dus ja. Ja, ja, ja, ja, jammer. En Formule 1 kijken dan ook nog daarna nog. En eh, ah, joh, lekker bezig, lekker weekend, lekker rusten. Bijna. wat, wat, wat alcohol betreft eh, mag ik eigenlijk helemaal niks zeggen. Want ik... Eh, ben dinsdag bij uh, Café 4 ben ik Engeland-Colombia aan het kijken geweest. Wat een, een wedstrijd was. <laughs> iedereen ligt op het veldje. Beter gewoon slaapzakken mee kunnen nemen. Echt drama. Dus toen zijn we daar aardig wel, een lekker borreltje gedaan. Nou, woensdag eh, eh, toen, eh, ja, dat was niet helemaal de planning, maar ja, toen nog uh, zaten ineens twee man bij mij thuis. Zeggen van, jij gaat eerst even eten en daarna ga jij mee naar het strand. Ja. Dus toen ben ik daar nog weer, toen ben ik eigenlijk weer Café 4 ingegaan. Ja. Vanaf het strand af. Nou, gezellig. Ja, en Ik, ik, ik, moet je zeggen dat, ja, ja, ja. De rest. Ja. Het was, eh, eh, toen, dan, dan denk je dat het erop zit. Hè? Dan denk je dat het ergste hebt gehad. Want ik ben nu in principe gewoon, toen was, dan ben je al twee nachten achter elkaar. Om half drie ben je thuis en om zeven moet je eruit om te gaan werken. Uh, ja. nou, toen had ik donderdag op het strand bij Bloomingdale had ik een Cisco Beach Party. Daar was ik me van bewust. Ja. En daar er was een hele foute combinatie aan, aan, aan, aan, aan het arrangement. dat bestond uit alles is gratis en het is veel. Het is heel veel. Heel veel en... Ja. Nee, maar dat was echt, echt, echt gewoon heel veel. Dat was gewoon echt niet dat... dat wauw. Gewoon wauw. Gewoon niks. Ja. Gewoon wauw. Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik op een gegeven moment... Ik stond op, ik stond op een bepaalde manier, eh, stond ik toen. En ik, ja, ik was gewoon helemaal naar, naar, compleet naar de ratten eigenlijk. Dat was gewoon niet gezond. Alweer. Dus ik ben <laughs> gewoon drie dagen achter elkaar aan het borrelen geweest. Toen, ja. Eh, ja, ja, dat, en toen ben ik vrijdag ben ik toch maar eens een keer vroeg mijn bed in gegaan. Eh. En dat was 12 uur in plaats van 3 uur. Dat, was, eh, dat, was, dat was 12 uur en ik kwam er om uh, eh, 9 uur kwam ik eruit. Dus ik had een, een welverdiende dus van 9 uurtjes. Dus ah. wel weer een beetje bijgetrokken. Ietsies. Ja, het, ja voelde, het, voelde, bijna weer als, als acht jaar geleden eigenlijk, voordat ik kinderen kreeg. <laughs> Vijf, vier jaar geleden. Ja, dus, maar je weet dat één dag op tijd naar bed gaan niet bevorderd van je, voor je rust is. Nee, maar het, je voelt je wel een stuk beter de volgende dag. En als je de hele dag gewoon lekker rustig aandoet... en gewoon niet te veel van jezelf vraagt... en gewoon even lekker je... kijk, ik ben wel weer bij sporten natuurlijk vandaag. Ik kast number one. <laughs> Alles behalve. Oh, voor de ah, mensen die me kennen. Nee, eh, dus het was... Uh, Innoverend. ik vond het wel even, even goed. Ja. Ik ben wel even klaar met de alcohol. Ja, dat zeg je elke keer weer en elke keer begin je weer. Ja, klopt. klopt <laughs> zeker waar. Ik ga vanavond na, na, mijn, eh, na mijn klusproject eh, ga ik, eh, om vier uur ga ik nog even bij een vriend nog even de Ultimate Fighting Champion, Championship kijken. De zwaargewichten die gaan weer met elkaar in de haren. Mhm. Dus ja, dat, dat wordt spannend. Dat wordt leuk. Nou, gezellig. Leuk. Wordt echt heel erg leuk. En dan dus, gaat er natuurlijk weer drank in. Nou ja, niet zo heel erg veel. Ik ben ook met de auto, dus ik moet even opletten. Ah, oké. moet opletten. Oké beetje dus, dus ja. ja, dan mag je niks, hè? Nee, dat is waar. Ja, ja jongens, we gaan, eh, straks eh, gaan we nog eens even kijken wat, eh, wat er nog meer allemaal is gebeurd. Ja, wat er met ons gebeurt, dat, dat weten jullie weer deze week. Maar we gaan ook zo eens even kijken wat er allemaal in Sterrenland is gebeurd. En ja, ja, om half acht natuurlijk, de Euro Breakdown. De nummer 40 tot en met 30 gaan we mee beginnen. We trekken hem altijd in vier delen. En dan gaan we eens even kijken wie zijn plaatsje heeft behouden en wie hem heeft moeten inleveren. Maar we gaan eerst luisteren naar David Guetta, Like I Do. Does she move your body like I moved your body? Cause I wanna know, yeah, I wanna know. Does she make you feel wanted? Is she all you wanted? Cause I wanna know, yeah. rolling through my notes. Heart was broken, still not growing up. Waking up to headlines filled with devastation again. My heart is broken, but I keep going. Pain, but I won't let it turn into hate. No, I won't let it change me. Never losing sight you're the one I keep inside. Now I know it, yeah, I know it. You can't take my youth away. Soul of mine will never break. As long as I wake up today, you can't take my youth away. You can't take my youth away. The soul of mine will never break. As long as I wake up today, you can't take my youth away. You can't take my youth away hard to sleep at night Oh, and what's outside? Feeling hopeless I need focus You hit me with words I never heard come out your mouth To be honest I don't want it, no take my youth away. Soul of mine will never break. As long as I wake up today, you can't take my youth away. You can't take my youth away. The soul of mine will never break. As long as I wake up today, you can't take my youth away. You can't take my youth away. You can't take my youth away. Pain but I won't let it turn into a. No, I won't let it change me. Pain, but I won't let it turn. verspreid tot in de verste uithoeken van ons continent.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 Ja. Dat kunnen wij. Ja, Frank als je het hoort, wij kunnen ook voor onze planning uitlopen. Zo is het. Dus <laughs> mocht je nog mensen zoeken, wij melden ons graag aan. Jongens, we gaan van start de nummer 40 deze week. Dat is Rams Barking. Vecht dus nog steeds voor survival. Staat op het randje van de afgrond. Post Malone, Ty Dolla Sign met Psycho vind je op plek 39. En ASAP Rocky featuring Skepta, Praise the Lord op plek 38. Op plek 37 hebben we Nicky Jam, J Balvin met X. En op plek 36 stond vorige week nog op plek 33 Justin Timberlake featuring Chris Stapleton, Say Something. Nummer 30 vorige week hadden we David Guetta, Martin Garrix, Brooks, Like I Do. Hoorde ik natuurlijk net ook nog voorbij komen. Staat deze week op plek 35. En NOTD featuring Bia Miller met I Wanna Know vind je op plek 34. Vorige week stond hij op plek 31. Shawn Mendes en Kelly Youth hoorde je ook nog voorbij komen. Plek 33 deze week. Eh, we moesten het, moest het vorige week nog doen met plek 25. Dus wel acht plaatsen gezakt. Wel wat dieper. Drake met zijn Divine Intervention, dus God's Plan op plek 32 deze week. Stond vorige week op plek 24. En Shawn Mendes In My Blood. In My Blood. Zit op plek 31. Is 10 plaatsen gezakt ten opzichte van vorige week. Want ja, die stond toen nog op plek 21. Oh ja. Dus ja, dat, eh, dat, dat, dat zakt wel af. En een plaat eh, waar we nu naar gaan luisteren, ja, dat is uh, Lil Dicky Chris Brown, Freaky Friday. Stond vorige week op plek 27, staat nu op plek 30. Dit was de nummer 40 tot en met 30, jongens. We komen straks weer bij jullie terug met weer genoeg shownieuws, leuke feitjes en dingen. Maar eerst even die Freaky Friday. Lil it's breezy. Oh my god, I'm the man. I'm so fly and I can dance. There's tattoos on my neck. I just FaceTime Kanye. I told him I'm his biggest fan, yeah. yeah. Got all these hoes in my DM. Yeah, I do. Hold up. Holy shit, I got a kid. Oh, oh I can sing so well. Wonder if I can see the N word. Wait, can I really see the N word? What up, my? What up, my nigga? Big ups, my nigga. We are my nigga. You pussy ass nigga. Man, fuck y'all niggas. Cause I'm that nigga, nigga, nigga, nigga. I'm that nigga. I woke up in Chris Brown's body. So how this shit turned into Freaky Friday. But we got no choice but to turn this bitch sideways. I can't believe that it's Freaky Friday. Freaky Friday. I'm in Chris Brown's body. I drive his Ferrari, and I'm like skin black. What the fuck? I woke up and I'm Lil Dicky. Lil Dicky? <sighs> what the fuck? This shit is real weak. God's dick staying perched up on his balls like that. Walking down the street and ain't nobody know my name. Whoa. Ain't no paparazzi flashing pictures, this is great. Whoa. Ain't nobody judging cause I'm black or my controversial past. I'ma go and see a movie and relax. Hey, I'm a blood, but I can finally wear blue. Cool. Why's his mama calling all the time? Leave me the fuck alone, bitch. Wait, if I'm in Diggy Body, Breezy is who? Hold my daughters in school. Fuck, if I was Chris Brown, where would I be? What would I do? I woke up in Chris Brown's body this shit turned into Freaky Friday. But we got no choice but to turn this bitch sideways. I can't believe that it's Freaky Friday. It's Freaky Friday. I'm in Chris Brown's body. I look at my soft dick with the light. It's my dream. If I was little Diggy in my body, where would I be? I'm trying to find myself like an introspective monk. I'm balling on the court, oh my god, I can dunk. Snap a flick of my jump. My dick is trending on Twitter, fuck. Now I'm at the club, I talk my way into getting in. I look up in the VIP, my goodness, there I am. I signal to him, let me in, but he won't let me in. I don't know who that is. Wait, who the fuck you think he is? Took a glass bottle, shatter it on the bouncer's head. Walk up to that motherfucker. Wait, think it through for a sec. If you heard me, then you only heard it yourself. But wait, I love myself. That was the key, now it's put your back. DJ Khaled. Why am I yelling? I'm Kendall Jenner. I got a vagina. I'm gonna explore that right now. Ja. Holy shit, I got a vagina. Als je niks te zeggen hebt, zijn we moeder altijd. Doe het dan gewoon niet. Doe het dan gewoon niet. Dit is Laat het voor wat het is. Iedereen weet dat zij... Ja, nou, trouwens, dat is niet meer zo van, vanzelfsprekend. Hm? Wat? ja, de, eigenlijk dat vagina. Ja, nou ja, je <laughs> zegt het eigenlijk wel goed. Het, ja, dat, ja, ja. Ja. Ja, dus ja. kan er niet vanuit gaan. Nee, dat kan niet meer. Chick with a dik Ja, het kan eh, allemaal. Het kan, zomaar. Zeker, zeker. Nou ja. Ah, nou ja. Hey, nou we toch eh, eigenlijk Chris Brown erbij hebben. En die Patrick jongen heeft het zo goed gepland. Frank Daan, als je luistert. Niet alleen Mike die kan er wat van. Maar Patrick van Buringen. Die moet je ook in de gaten houden. <laughs> die moet je ook in de gaten houden. Je hoort nog van hem. Ja. Eh, Chris Brown die heeft, eh, dus, eh, ja, nou, ja, die heeft natuurlijk al een aardig record en strafblad aan wat hij allemaal gedaan heeft. Maar hij mag weer wat nieuws aan gaan toevoegen. Het schijnt dat de R&B-zanger R&B-zanger werd, werd die na zijn show in Florida in de boei geslagen dus door de politie. Chris Brown had net een concert gegeven in Coral Sky Amphitheater. En ja, toen werd hij backstage opgewacht, dus niet door fans, maar door de politie. En hierop moest de zanger mee voor een nachtje in de cel, waarna hij het betalen van 2000 dollar borg weer de gevangenis mocht verlaten. Eh, waarvoor Christ eh, ja, moest, moest brommen, dat, dat is dus nog niet bekend. Maar de ex van Rihanna eh, ligt al heel erg lang onder vuur. Nou, dat zei ik natuurlijk net ook al. In mei ja, werd er ook nog een aanklacht tegen hem ingediend door een vrouw... die claimt dat ze verkracht is in zijn woning. Nou, dat is een puntje, dat hebben we natuurlijk zelf ook aangehaald. vind ik een wat een beetje twijfelachtig gevalletje. Want ja, je weet als ter zijn, als je het, als je het met, met een fan, een groepie. Dat, dat kan alle kanten kan het natuurlijk opgaan. Als je weet, het, kan ook verkeerd uitpakken. Dus dat, ja, dat, dat, hè, dat, dat weten we nog niet. Want daar is hij volgens mij voor vrijgesproken toen de tijd. Ehm, eh, de Beautiful People zanger lijkt eh, zelf ook niet eh, wakker van te liggen. na zijn ja, vrijlating plaatste hij op Instagram een foto met een tekst. Wat is er nieuw? morgen concert? en een emoji. Dus ja, met, met rollende ogen. Dus ja, dat, dat was weer even Chris Brown. even zo door de hoek. Ja, zeg ik, hij heeft een, een aardig ja. zit aardig onder de tattoos. Ja, nou, maar dat, <laughs> ja, dat, uh, tatoeages zijn gewoon sociaal ook een stuk meer geaccepteerd. Ja, hoi. Ja, dus ja, op het moment dat ik eh, genoeg eh, money in de pocket heb, stacks aan het bouwen ben, ja, dan zit ik ook helemaal onder. Onder de tattoo? Tattoos, inderdaad. Ah, tattoos. Tattoos boy. Tattoo boy. Oké okay, dan. dus ja, dus ja. Pet schokkend nieuws. Nou, en dat, ja. Ah. het, is, het, is, het wereldkampioenschap, hè? Ja. Wat vind jij van dit wereldkampioenschap tot nu toe? En dan hebben we het even over voetbal, hè, dames en heren. Dus voor de mensen die willen wegzeppen, doe het niet. We gaan straks echt wel weer terug naar de Euro Breakdown. Maar ik was toch wel even naar Patrick. Uh, Patrick is iets meer voetbal kennen dan ik dat ben. Ah, dus Patrick die kan ook wel een beetje vertellen wat hij vindt van het, eh, ja, het WK eigenlijk tot nu toe. Ik vind het een raar WK. Ik vind het een, een, inderdaad een raar WK. En het is niet het, het topvoetbal wat je verwacht eh, van een echt WK, van een eindtoernooi. Oké. Ik vind het echt nou, zeer onder de maat. En, en, eh, kun je misschien een voorbeeld geven waarin jij zegt van joh, dat, dat was zeker het vorige toernooi veel beter? Eh, de wedstrijden. Gewoon de, vechtlust. Je, je, ziet het, je ziet veel minder vechtlust in deze, dit WK. Techniek, techniek zit er wel allemaal in als ze de kansen krijgen. Maar sommigen denken van nou, die hebben er geen zin in. Ja, die zijn er eigenlijk alleen maar om... Uh, ja. ja. Zoals nou, dus als je bij de Argentinië ziet, eh, zie je die Messi zie daar rond, eh, rondhuppelen. Nou, dat, dat... En, en, dan, en dan heb je één keer in, voor mij, volgens mij heb je één keer gescoord in het hele toernooi. Ja, nee, maar dat, dat, dat, daar valt wel wat voor te zeggen, heel eerlijk. Messi die heeft normaal gesproken heeft hij natuurlijk een team om zich heen die compleet op Messi afgestemd is. Ja. Ehm, en en ehm, ja, nu, nu, nu, nu, speelt, nu, nu speelt hij eigenlijk met een team wat niet voor, 100% op, op, Lionel Messi gaat. Ja, dan, dan ja, loopt Messi ook maar te shocken. Want dan komt Messi ook niet aan de bal. Nee, dat is waar. Maar als je hem dan ook ziet... Ja, als je zijn gezichtsuitdrukking ook bij ziet. Als je, eh, ja. Nou, hij heeft ja, inderdaad geen zin in. Hij nee, heeft ik denk van, wat, wat kom je hier doen? Blijf gewoon thuis als je geen zin in hebt. het is ook zijn laatste Interland geweest. Hè? Sowieso, maar ja. Maar ik, ik vind het op zich... Gooi, het ga, dan, nou- gooi ja. dan gewoon alles om, om die wedstrijd te winnen. Ja, nou weet je, dat, dat, ik had eigenlijk meer enthousiasme, dat, dat wil ik ook zeggen. Ik had eigenlijk veel meer enthousiasme eigenlijk van hem verwacht. Zeker wel omdat het ook zijn laatste Interland is. Ja. Dat is het ook. Eh, ja, Ronaldo, ja, oké, okay, daar valt ook wat voor te zeggen. Ook nou, die, niet die heeft wel vechtlust. Ja, die heeft wel vechtlust, maar die, ja. Maar ja, kwam ook niet helemaal goed uit de verf. Het zijn hele andere spelers die op dit moment nu heel erg... Schijnt te oud? Nou ja, Ronaldo is 31. Dus Ronaldo kan nog wel een WK'tje meedraaien. Nou, ik denk niet dat hij er meer ga doen. Maar dat gaan we meemaken. Nou ja, eh, ik, ik, hoop stiekem nog wel één, één WK met hem mee te maken. Ik, Gewoon, ik, eh, ik vind het een kwal en nee. Uh... Ja, Neymar, <laughs> Neymar, is, Neymar is ook niet bepaald... Onze rollende koffer. Ja, dat is, eh, die heeft meer gelegen dan, dan, dan, dan dat hij gepresteerd heeft volgens mij. 14 eh. minuten heb je van het hele WK, wat je gespeeld hebt, dat is niet zoveel lang dus. Heb je 40, 14 minuten heb je op het veld gelegen. Ja, dat is echt... 48, nou nu, ik denk 50 eh, vrije trap heb je meegekregen. Ja, nou dat is gewoon echt, het is gewoon intens triest. Het is triest, maar je bent zo'n grote voetballer, dan ga je dit soort janktafereelen doen. Ja, ja, het is het aandacht krijgen. Maar dat is echt, dit, dit is eigenlijk het toernooi. En ik heb het al eerder gezegd. Dit is het toernooi waar eh, Nederland eigenlijk bij had moeten zijn. En waarom zeg ik dat? Dit was zo'n raar toernooi, maar we hadden al die landen kunnen pakken. Het had allemaal gekund. Ja, zeker. Ik weet het zeker. Als je die, die, die landen die eigenlijk niet mogen winnen, dat, dat ze winnen van teams denken van, ja, hoe kan je ervan winnen? Ja, nou ja, laat, ik het zo zeggen. Dit, dit was het toernooi geweest, hier had Nederland bij moeten zijn. Hier hadden we echt bij. Maar aan de ene kant ben ik ook wel heel blij dat we er niet bij zijn. Ja, het is voor ons is het wel even goed dat we nu even dit toernooi... En ik weet ook heel veel mensen tegen me gaan krijgen. Ehm, sowieso, maar maar niet uit. Maar dit, ik, ik vind het wel even goed dat wij er nu niet bij zijn geweest. En waarom? We hebben gewoon een veel te arrogante houding gehad. Ja, we hebben eh, eh, onder uh, Louis Vergaan en Bert van Marwijk... hebben we twee prachtige prachtige competitie gespeeld. Absoluut, daar valt zeker wat voor te zeggen. Ja. Maar daarna zijn we gewoon vol op ons bek gegaan. Echt waar. Zeker. Dat was echt drama. ik hoog vind, van jezelf zijn en dan, eh, ja, dan, ga je. dan ga je er onderuit. echt onderuit. Maar dat vindt België nu wel echt gewoon waanzinnig. Ja, maar België heeft natuurlijk ook punten gescoord. Zeker ook heel hoog, hoog gescoord. Ook met, met de wedstrijd die ze tegen Japan hebben gespeeld. Hè. Laten we, ja. Eh, de, in ieder geval de counter die, die ze maakten. Ze waren binnen 9 seconden 9.80 seconden, seconden waren ze volgens mij aan, aan, de andere kant van het veld. Dat is gewoon USA bullshit Ja, maar dat is echt waanzinnig goed. Dat is gewoon niet normaal. Die Lukaku, jongen. Element Ja, we hebben het over, over onze mannen hebben het gehad. En dan ga ik nu eh, maar eh, ja, eh, een, een, aantal meiden aan jullie voorstellen. En dat zijn de meiden onder andere Bibi Rexa, Charlie, XCX... En ja, de, de favoriet van, de, van het programma Cardi B. En die hebben dus een, een plaat hebben ze gemaakt. Um, en Rita Ora zit er overigens ook bij. Dat zijn vier meiden. Maar dat wordt dus het power quartet eigenlijk van, van deze avond.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 Soms wil je girls, girls, girls. De Euro Breakdown. Ja, heerlijk. Soms wil je dat inderdaad. Soms wil je ook de Euro Breakdown. Ja, je hoorde ze net hoor. Je hoorde ze net. Rita Ora, Cardi B, Bibi Rexa en Charlie XCX. Vier bloedmode mooie meiden. Mooie, mooie, knap. Schone vrouwen. En we hebben ook breaking news. Ja, We hebben echt breaking news. Want voor de fans van de Black Eyed Peas... en ehm, ja, de Black Eyed Peas eh, kennen we onder andere van eh, nummers... Eh, Where is the Love, Shut Up, The Shut Up... No, no, no, no, Don't Break My Heart... En Meet Me Halfway, <laughs> echt, ga maar door. Want uh, ja, Fergie die gaat dus, uh, Fergalicious, hè, zo kunnen we dat ook dus wel gaan noemen. Ehm, die gaat zich dus herenigen met deze groep. De zangeres eh, vierde samen met haar voormalige bandleden de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. En eh, Fergie heeft sinds vorig jaar niet meer met de Black Eyed Peas opgetreden. En dat eh, betekent niet dat de liefde bekoeld is. Maar ja, woensdag kwamen Fergie, Will.i.am, Taboo en Apple Die App eh, kwamen samen dus om de 4th of July te vieren. En de blondine stortte zich in 2006 op haar solo carrière. En toen scoorde ze ook hits als Big Girls Don't Cry, Getting Over You. In eh, juni 2017 bevestigde Will.i.am dat Fergie de groep na 15 jaar dus verlaten had. En eh, ja, de Black Eyed eh, werkt momenteel aan hun zevende studioalbum. Dat later dit jaar dus uitkomt. En wie de rol van Fergie heeft overgenomen, ja, dat, is niet bekend. Eh, onlangs ging het gerucht dat de zangeres Nicole Scherzinger, dus van de Pussycat Dolls, haar dus zou gaan vervangen. Maar Scherzinger ontkrachtte dit, dus ontkrachtte dit interview. Maar ja, Fergie gaat ze dus herenigen. Het gaat dus gebeuren. Ze komt terug de zangeres van de Black Eyed Peas. En um, ja, de, Black Eyed Peas sowieso, dat is wel echt een, echt een iconisch iets. Eh, dat, dat is wel echt een groot deel geweest van mijn jeugd. Eh. dat sowieso. Echt al die ik, nummers had ik op mijn mp3-spelertje, had ik hem omhoog. Zeker. Met mijn Discman nog zelfs. Met je Discman? Met je Discman? Ja. <laughs> ja, ik, heb heel lang een Discman gehad. dat kan. Ja, <laughs> nou, dat, ik, dat, is helemaal goed. Dat is, dat, ja, dat, als, jij, als jij dat leuk vindt, jongen. Ja, dat vond ik mooi. Ja leuk. Ja, prima toch. <laughs> prima. Hey, maar, eh, dus ja, in ieder geval de Blackout Beat komen weer samen. Eh, het is echt jeugdsentiment, is dat. ja, is echt, zeker. we, eh, hebben, heel veel platen hebben ze gemaakt. en goed. En gewoon, gewoon goed, leuk, lekker. Altijd feest. Altijd feest. En dat was eigenlijk hun nummer waren eigenlijk... nou, David Guetta is natuurlijk nog steeds populair. Maar dat David Guetta echt, echt, echt nog populairder... dat hij dat hij echt, echt bekend ging worden. Toen, toen was David Guetta toch ook wel een van de mensen die... Ja, dat, daar wel regelmatig nog wel plaatjes eh, heeft, heeft gescoord. Zeker, en genoeg en veel en leuk ook. Ook gewoon, ja, ja, ach. Ja. Hey, <laughs> ehm, eh, heb jij het, uh, de titelsong gehoord van het WK? Ja. Ja. En wie, goed. wie zit er daar allemaal op? Weet je dat? Jeumig. Jeumig, jeumig. nee, dan, dan moet ik gaan opzoeken. Nee, dat weet ik even niet meer uit mijn hoofd. Nee, jij weet het niet? Nee, even niet. Nee, nee, nee, nee. nee. Ja, nou, ik heb het eh, vorige week al tegen Quinten gezegd. Uh, er zit één artiest op profiel. Ik nooit had verwacht dat ik hem nog ooit een keer zou mogen aankondigen. Maar dat is dus eh, Will Smith. Will Smith die zit er dus samen, oh, bij, samen met Nicky Jam en Ida Estrevi. en die hebben dus, ja, in ieder geval Live It Up hebben ze dus gemaakt. Het officiële, de official song 2018 van de FIFA World Cup in Russia. Ja, lekker man. We gaan eens even in de sfeer van het WK gewoon even. Live It Up. nation under the sun. Elevating their favorite sign when he hit and run. You wanted it, you got it. The whole world is watching, so let's get this poppin'. We all out, we right here. Only one life to live, got so much to give. Fighting for the nation now, that is my gift. zeker, zeker. Ik vind het wel een, meer, een van de betere. Ja. Ja, ja, super ja, was hij. Het is weer zo ver. Eh, eh, van, zeker een van de betere platen. Maar jongens, we gaan gelijk weer door. Want we gaan naar de nummer 30 tot en met 20 vandaag. Lil Dicky, Chris Brown, Freaky Friday zat op plek 30 deze week. En stond vorige week nog op plek 27. Kelly Normani, Love Lies is rotsvast. dat op plek 29. En Zane met Let Me op plek 22. Vorige week nu op plek 28. Nicki Minaj is vorige week op plek 27 binnengekomen met Ariana Grande eh, met het nummer Bed Staat daar nog steeds. En op plek 26 hebben Rita Ora, Cardi B, Bibi Rexha en Charlie op plek 26 met Girls. Kygo Imagine Dragons eh, met Born to Be Yours op plek 25. En Jonas Blue featuring Jack and Jack met Rice En op nummer 23 hebben Liam Payne en J Balvin met Familiar. Stond vorige week nog op plek 18. En Gorilla's featuring George Benson met Humility staat op plek 22 deze week. Is 10 plaatsen gestegen ten opzichte van vorige week. Want toen zag je op plek 32 staan. Op plek 21 hoorde je natuurlijk net de WK-song Odie en Nicky Jam eh, featuring Will Smith en uh, Ira Istrevi met Live It Up. En op plek 20 hebben we Marshmallow en Marie met Friends staan. Daar gaan we er maar gelijk tegenaan. Want wij zijn Friends. You say you love me, I say you crazy. We're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up, talking that shit. Only gonna push me away, that's it. When you said you love me, that made me crazy. Here we go again. Don't go We're just friends. So don't go look at me no. with Marshmallow Friends, Anne-Marie. Hoor je hier bij de Euro Breakdown. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, dat, eh, dat heb je alleen maar hier. Lekkere plaatjes. Lekkere plaatjes. Weet je wat ik wel een beetje mis? Ik vind het nou. wel jammer dat we nu nog geen derde man of vrouw erbij hebben. Ik vind het echt jammer. En waarom? Je moet het maar weten, kan niet doorgaan. Ah, alweer niet. Ja. Ik ben ook de tel even kwijt. Want eh, dan moet ik even terugkijken op de Facebook. Eh, ik stond in ieder geval niet voor. Wil je, wil, je wil zeker weten <laughs> hoeveel je achter stond? ja. Ja. Dus ja, ja we hebben, <laughs> dus, eh, ja, je moet het maar weten, ja, dat, daar kunnen we gewoon helemaal niks mee. Dat vind ik wel jammer. Ja, zeker jammer. Maar, maar eh, luistert, eh, als, wacht even. Voor de mensen die luisteren, jullie weten allemaal waar de, waar de studio zit. Tolweg 10A. Ja. Ik doe nu gewoon een oproep. Kijken of er, of er iemand uh, ja, bereid is om zich te, te gaan meten met Patrick. En je moet het maar weten. Tja. Ja. Nou, nou dat vind ik een goeie. Dus, ja, dan moet je hier natuurlijk zit wel... Zit je op de bank, de voor half Negen zijn. Voor half negen moet je zijn. Ja. Maar als je een keer op de bank voetbal te kijken, maakt niet uit, hier is ook voetbal. Ja, kun je ook gewoon het spelletje, mee, het spelletje meedoen. Ja, gezellig. Klopt, ik, ik vind, dat vind ik ook absoluut. Ja. Zeker, zeker. Ben ik het helemaal mee eens. Dus ik het zeg, nog eh, gezellig ook, dus kom maar. Nou, mocht je nou echt niks te doen hebben... of je zit inderdaad thuis op de bank voetbal te kijken... luister, hier kan het ook. Hier hebben we ook koffie. Eh, kijk, we hebben geen bier, maar de man hier in de studio. Maar dat is logisch. Maar eh, ik, ik roep jullie allemaal op, eh, kom, eh, lekker, eh, kom lekker hier naartoe en daag Patrick uit voor. Je moet het maar weten. Ja, kom gezellig langs. Ja. Zouden we het leuk vinden. Hoe Met bussen tegelijk. Ja, prima. Kom maar. Heerlijk. Engelse bussen. Engelse bussen. <laughs> Aha. Oké. Jongens, we gaan straks naar het tweede uur toe. Dat betekent dat we dit uur uh, langzamerhand gaan afsluiten. In het tweede uur hebben we onder andere de tips natuurlijk. Patrick en ik hebben allebei weer een tip voor jullie deze week. En dan gaan we kijken wat jullie daarvan vinden. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog MC Falafel die weer de ronde komt doen. En die komt weer even hittespittend. Komt die daar natuurlijk weer om half negen de top 40 aankondigen. De Euro Breakdown. En ja, daarna vullen we het programma gewoon weer lekker verder met muziek. We gaan eens even kijken wie er deze keer op nummer 1 staat. Ik weet wel dat One Kiss het niet meer is. Dus eh, ja, wie is het dan? Daar gaan we natuurlijk straks achter komen. Maar eerst wil ik even genieten eigenlijk van een aantal dagen.